Goedemorgen, ik ben Dioke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Sommige lichamen in de Oekraïnse plaats Butsja lagen er al weken. Blijkt uit satellietbeelden die de New York Times heeft gezien. Afgelopen weekend kwamen er beelden naar buiten van honderden weerloze burgers... die vermoord zouden zijn door de terugtrekkende Russische troepen. Op de beelden is te zien dat sommige van die slachtoffers er al een tijd lagen... toen de Russen de macht over de stad hadden. Rusland ontkent die mensen te hebben vermoord en zegt dat Oekraïne het juist in scène heeft gezet. What happened in Bucha is exactly a false flag attack by the Kiev regime and its western sponsors. The possible goal of this provocation is horrifying and brings back the nightmares of the Nazi crimes during the Second World War. Rusland zegt dus dat de Oekraïense regering juist verantwoordelijk is voor de doden in Bucha en dat die wordt gesteund door het Westen, zegt hij. De energierekening was de eerste drie maanden van dit jaar 20% duurder dan een jaar eerder, heeft ABN AMRO berekend. Vooral mensen die een variabel contract hadden of die net zijn overgestapt van de energiemaatschappij betaalden een stuk meer. Dat komt doordat gas, met name door de oorlog in Oekraïne, nu duur is. Minister De Jonge heeft als coronaminister een hoop werkmails verstuurd met zijn privémail, schrijft de Volkskrant. Politici moeten die mails altijd gescheiden houden. In dit geval is dat extra belangrijk, omdat er nog een onderzoek komt naar hoe het kabinet het heeft gedaan in de coronacrisis. Verschillende partijen zijn bang dat er mails van de jongen verloren zijn gegaan en dat er dus niet meer goed onderzoek gedaan kan worden. En er worden steeds minder mensen slager. Van de 1700 ambachtelijke slagers is de helft ouder dan 50 jaar en er is weinig nieuw aanwas. Deze slager uit Akkrem in Friesland heeft wel een idee hoe dat komt. Vroeger had je alleen maar ambachten. Je hebt steeds meer vakken eh, vakgebieden wat je zou kunnen doen. En er komt toch wel steeds vaker ook een vraag van eh, hoeveel uur moet je werken? Wat verdien je? Ja, en dan is helaas, wordt er wel eens gedacht dat je als slager eh, niet genoeg geld kan verdienen. Het is deze week de week van de slager. Slagers gaan daarom langs scholen om jongeren enthousiast te maken voor het beroep. Het weer bewolkt en regenachtig. Het wordt een graad of 11. Alleen in het zuidwesten blijft het wat langer achter elkaar droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan bijna overal weer prima doorrijden. Een uitzondering is de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen. Daar heb je nog een kleine 10 minuten tijdverlies.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 But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. Now shorty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada, that BCBG, Burberry, Dulce and Cabana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G, man, and my gang got her. An hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick niggas in the ear saying they think about her. I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga trying to holler cause I I want some head. I'm that nigga tryna holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitch at that track, catch a date and come and pay the kid. Look, baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a I P-I-M-P. I don't know what you heard about me. Put a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking I I don't know what you heard about me can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms. you can't see. That I'm a motherfucking PIMP. I'm about my money, you see. Girl, you can holler at me. If you fucking with me, I'm a PIMP. Now what you see on TV, no Cadillac, no greasy. Head full of hair, bitch, I'm a PIMP. Come get money with me if you're curious to see how it feels to be with a PIMP. Rolling the pins with me, you can watch some TV. From the backseat of my V, I'm a Girl, we could pop some champagne and we could have a ball. We could toast to the good, like, girl, we could have it all. We could really spurge, girl, and tear up the mall. If ever you need someone, I'm the one you should call. I'll be there to pick you up if ever you should fall. If you got problems, I can solve them, they bigger than small. That other nigga you be with ain't bout shit. I'm your friend, your father, and confidant, bitch. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no DC. Then I'm a motherfucking PIMP. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking PIMP. I told you fools before, I stick with the tools. I keep a Benz, some rims, and some jewels. I holla at a hoe till I got a bitch confused. She got on pay less, me, I got on baby shoes. I'm shopping for the chillers, and the summer the cheaper. Man, it's so you can have her when I'm done, I ain't gon' keep her. Man, bitches come and go, hey nigga pimpin' no. This ain't a secret, you ain't gotta keep it on the low. Bitch, shoes on me, I hear you stripping in the street. Put my other hoes down, you get your ass beat. Now Nick, my bottom bitch, she always come up with my bread. The last nigga, she was whipping stitches in her head. Get your hoe out of pocket, I put a charge on the bitch. Cause I need four TVs and AMGs for the six. Home make a pimp rich, I ain't paying bitch. Catch a date, suck a dick, shit. Trick. I don't know what you heard about me. Yeah. But a bitch can't get a dollar out of me. Woo. No Cadillac, no perms, you can't see. Uh-huh. That I'm a motherfucker the I don't know what you heard about me. Uh-huh. But a bitch can't get a dollar out of me. Yeah. No Cadillac, no perms, you can't see. That I'm a motherfucking P.I.M.P. Yeah. In Hollywood, they say there's no business like show business. In the hood, they say there's no business like hope business. You know? They say I talk a little fast, but if you listen a little fast, I ain't got to slow down for you to catch up, bitch. <laughs> Jij ging zomaar weg, weg van mij. Misschien om wat ik deed of wat ik zei. En ik, ik liet je gaan, ik liet je vrij. broken strings. You can't feel anything that your heart. to feel again. de vroege morgen, elke vroege morgen lees ik alle nieuwtjes in de krant. Gaat de trein nog rijden? Gaat de zon nog schijnen? Wat is er in de wereld aan? Elke nieuwe dag en op elke tijd we op het leven. Stress even vergeten. Genieten van hoe simpel geluk kan zijn. Ik ben dichtbij.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 De energierekening is de afgelopen drie maanden voor alle inkomensgroepen evenveel gestegen, zegt ABN AMRO. Het is een gemiddelde stijging van 20 Mensen met een variabel contract zagen de energierekening het meeste stijgen. De landelijke eenheid van de nationale politie moet volledig op de schop. Volgens een tussenrapport van de commissie Snijders voelen medewerkers zich niet gesteund door de leiding of soms zelfs onveilig. Ketanji Brown Jackson wordt vrijwel zeker de nieuwe rechter in het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Drie republikeinse senatoren scharen zich achter haar benoeming en daarmee is er een meerderheid in de Senaat.